Het incident gebeurde in de provincie Uruzgan. De Taliban zetten steeds vaker vrouwen in voor aanslagen, maar het gebruik van kinderen als bommendrager is relatief nieuw. In mei hield de Afghaanse politie vier jongens van rond de 10 jaar aan die zeiden dat ze gevraagd waren als zelfmoordterrorist. EU-buitenlandchef Ashton noemt de vrijlating van de Chinese dissident Hu Jia goed nieuws. Wel vindt ze dat in de gaten moet worden gehouden hoe hij wordt behandeld. Ze hoopt dat hij alle rechten heeft. De dissident werd vanochtend vrijgelaten na een celstraf van 3,5 jaar. Hij zat vast voor het aanzetten tot ondermijning van de staatsmacht... omdat hij zich onder meer inzette voor politieke gevangenen. Zijn vrijlating komt vijf dagen na de onverwachte vrijlating van de kunstenaar en mensenrechtenactivist Ai Weiwei. In 2008 kreeg Hoedja van het Europees Parlement de Sakharovprijs. Tijdens een oldtimer rally in Deventer is een auto ingereden op het publiek. Daarbij zijn volgens de politie vier gewonden gevallen. Twee van hen zijn zwaar gewond. Het evenement werd afgesloten met een sprint. Tijdens het oefenen daarvan verloor een coureur de macht over het stuur. De Boulevard Sprint, zoals het evenement in Deventer heet, werd voor het eerst gehouden. Tientallen klassieke auto's reden mee. De race is stilgelegd. De grote prijs van Europa voor Formule 1-wagens is gewonnen door de Duitser Sebastian Vettel. Achter de wereldkampioen werden op het circuit van Valencia de Spanjaard Fernando Alonso tweede en Mark Webber uit Australië derde. Het is de zesde overwinning van Vettel dit seizoen. Hij heeft hiermee zijn koppositie verstevigd. Het weer op steeds meer plaatsen zon bij 21 graden op de Wadden tot 26 in Limburg. Vanavond zijn er opgaringen. Morgen volop zon en warm en op veel plaatsen wordt het 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A4 naar Den Haag, 2 kilometer bij Zoeterwoude. A12 Utrecht naar Arnhem tussen knoppen, Lunetten en Bunnik 4 kilometer door werkzaamheden.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 Dale tu cuerpo alegría Macarena, tu cuerpo la alegría y tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena. Alla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Alla tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena. tu cuerpo alegría Macarena, tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena.